Mariette Krol met het NOS Journaal. Vanwege het strenge winterweer verwacht ProRail ook de komende dagen nog overlast op het spoor. Vocht en vrieskou leiden tot ijsafzetting aan de bovenleidingen... en daardoor kunnen treinen stilvallen. Om de bovenleidingen zoveel mogelijk ijsvrij te houden... rijden er in de nacht treinen over het spoor. Ook op de weg kunnen nog problemen ontstaan door het winterweer. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land omdat er nog kans op gladheid is door sneeuwresten en bevriezing van natte weggedeelten. De waterschappen raden af om te schaatsen in de uiterwaarden van rivieren. De waterstanden in het rivierengebied zijn nu hoog, maar gaan snel dalen. Het ijs in de uiterwaarden is daardoor niet betrouwbaar. Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties, zeggen de waterschappen. In het westen van het land kan ook door verzilting onbetrouwbaar ijs ontstaan. De waterschappen zeggen wel alles in het werk te stellen om het natuurijs zo goed mogelijk te laten aangroeien. Zo staan de meeste gemalen uit en zijn sluizen gesloten. In het tweede impeachmentproces tegen oud-president Trump... heeft een meerderheid van de Senaat aangegeven dat het proces grondwettelijk is. Volgens Trumps advocaten was een proces niet mogelijk... omdat hij geen president meer is. Maar een meerderheid van de Senaatsleden vindt dat ook een voormalig president kan worden veroordeeld. De impeachmentprocedure kan daardoor worden voortgezet. Het Huis van Afgevaardigden beschuldigt Trump van het aanzetten tot een opstand... wat leidde tot de bestorming van het Capitool. En die kostte vijf mensen het leven. Het weer op de Wadden, enkele sneeuwbuien, maar elders droog. Vannacht van min 6 aan de kust tot min 14 in het oosten van het land. De komende dag geregeld zon, maar het blijft vriezen van min 1 tot min 4 graden. En de komende dagen en nachten op veel plaatsen wordt het nog wat kouder.